Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Als het aan Donald Trump ligt, zit hij volgende week met de presidenten Poetin en Zelensky aan tafel. Trump zegt dat er een goede kans is dat de oorlog in Oekraïne gestopt kan worden. Maar of hij ook echt een gesprek met Poetin krijgt... onze correspondent Rudy Bauma is voorzichtig. Nou, het klinkt niet erg realistisch om eerlijk te zijn. Trump heeft eh, wel een historie waarin hij met name zijn eigen relatie... met en ook de invloed op Poetin schromelijk heeft eh, overschat. Hij is in de loop van de afgelopen half jaar wel gaan beseffen... dat ja, Poetin hem een beetje aan het lijntje heeft gehouden al die maanden. Dus het is maar de vraag of Poetin er überhaupt oren naar heeft. Of het gesprek er inderdaad komt is dus onduidelijk. Rusland heeft er nog niks over gezegd gezegd. Het rommelt behoorlijk bij de politie in Suriname. Bij de afdeling die over drugs gaat... zouden grote geldbedragen en sieraden zijn verduisterd. uit een politiekluis is 23.000 euro verdwenen. Ook worden agenten verdacht van fraude... en zijn meerdere arrestanten ontsnapt. Daarom is de baas van de Surinaamse politie weggestuurd... net als de directeur Nationale Veiligheid. Het in Amsterdam is pas over twee weken... maar er wordt nu al keihard gewerkt om alles goed te laten verlopen straks. Er worden maar liefst 2 miljoen bezoekers verwacht... die allemaal naar bijzondere schepen van over de hele wereld komen kijken... Daarom is er nu alvast een extra telefoonmast neergezet... zodat iedereen kan blijven appen en bellen tijdens het evenement. Hij is 35 meter hoog, hij vangt enorm veel wind... dus er moeten echt duizenden kilo's beton onder om hem eh, overeind te houden. Nou, we weten van tien jaar geleden, tijdens heel 2015... dat op piekmomenten dat de belasting groter was dan op het 12 uur moment tijdens Oud en Nieuw. Geeft aan hoeveel mensen delen, eh, socials gebruiken tijdens het evenement. Ehm, en het is voor ons natuurlijk heel belangrijk dat mensen bereikbaar blijven... maar ook voor onze hulpdiensten dat ze goed bereik houden. Sale is normaal gesproken elke vijf jaar, maar in 2020 ging het niet door vanwege corona.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 Volgens het Witte Huis is dat mogelijk volgende week al. Er zijn berichten dat ook president Zelensky van Oekraïne aanschuift. Maar er is nog niks concreets afgesproken. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een man zwaar gewond geraakt na een schietincident. Volgens de politie hadden twee mannen ruzie, waarna er eentje een vuurwapen trok. Er is een verdachte opgepakt. Sinds 2010 is het aantal geoogste aardbeien in Nederland verdubbeld. Er is vorig jaar 86 miljoen kilo geplukt. Dat komt volgens het CBS doordat er meer aardbeien onder glas en plastic tunnels worden geteeld.